Mariette Krol met het NOS Journaal. VVD-leider Rutte wil na de verkiezingen niet samenwerken met Forum voor Democratie. Hij zei dat in het tv-programma Op1... in een reactie op de berichten dat in WhatsApp-groepen van Forum... racistische appjes zijn verstuurd, ook door Forumleider Baudet. Volgens Rutte gaan die appjes alle grenzen over... en noemde ze walgelijk, homofoob en racistisch. Volgens Rutte wilde hij al liever niet samenwerken met de partij van Baudet... Maar na deze appjes is het echt onmogelijk geworden om met Baudet in een kabinet te zitten, zei hij. Het ziekteverzuim in de zorg is nog nooit zo hard gestegen als in het laatste kwartaal van vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met 8,2 was het vooral hoog in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het CBS weet niet precies waarom zorgmedewerkers zich ziek melden, maar de kans is groot dat het komt door de corona-epidemie. Het ziekteverzuim onder alle Nederlandse werknemers is het hoogste in 18 jaar... en kwam in oktober, november en december uit op 4,9 procent. Bij overheidsorganisaties zag het CBS juist een daling van het aantal ziekmeldingen... waarschijnlijk doordat mensen in die sector veel thuiswerken. De omvang van de toeslagenaffaire bleef lange tijd onduidelijk... doordat gedupeerden geen subsidie kregen voor rechtsbijstand... Dat zegt de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland na eigen onderzoek. Er werd vanuit gegaan dat mensen zelf hun problemen met de fiscus konden afhandelen. En wie dat niet kon betalen, kon zich ook niet verweren. Farmaceut AstraZeneca onderzoekt de mogelijkheden om samen met het Duitse IDT Biologica sneller vaccins te gaan produceren. Ze willen vijf grote bioreactoren bouwen die maandelijks tientallen miljoenen extra doses kunnen produceren. Vorige maand werd duidelijk dat AstraZeneca op korte termijn veel minder vaccins levert aan de EU dan verwacht. Het weer, geleidelijk opklaring en de temperatuur zakt vannacht op veel plaatsen tot onder de min 5. In het binnenland naar min 10 tot min 15 graden.